Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. President Trump eist er een mol in zijn campagneteam was geïnfiltreerd. Trump wil ook weten of er iemand van het ministerie zelf bij zijn campagne heeft gespioneerd. Hij twitterde dat hij de komende dag opdracht zal geven voor het onderzoek. Als er inderdaad is gespioneerd wil hij weten of dat gebeurde in opdracht van de regering Obama. Vrijdag beschuldigde Trump de FBI al van spionage... die volgens hem plaatsvond voordat er berichten kwamen over Russische inmenging bij de verkiezingen. De kustwacht zoekt op de Noordzee naar een vermist bemanningslid van een koopvaardijschip. De man werd de afgelopen middag voor het laatst aan boord gezien. Toen zijn collega's hem nergens konden vinden sloegen ze alarm. Het schip voer ten noordwesten van Texel en keerde om om zelf naar de man te zoeken. De kustwacht en de KNRM zoeken met reddingsboten en helikopters. Andere schepen in de omgeving hebben het verzoek gekregen naar de man uit te kijken. De zoektocht gaat door in het donker, al is dat volgens een woordvoerder wel moeilijker en intensiever. De burgemeester van Winterswijk is boos op de gemeente Enschede... die zaterdag een promotieteam naar Winterswijk had gestuurd. Het team kwam daar reclame maken voor Enschede als winkelstad. Dat leidde volgens RTV Oost tot ergernis bij het winkelend publiek... en ondernemers in Winterswijk. En ook bij burgemeester Bengevoort... die meteen een mail stuurde naar zijn collega in Enschede. We moeten niet elkaars vliegen gaan afvangen, zegt hij tegen RTV Oost. We kunnen beter samen bezoekers gaan werven in Duitsland of de Randstad. Het weer. Vannacht is het droog, minima rond 10 graden. Daarna opnieuw een zonnige dag. Maar vooral in het zuiden ook wat bewolking.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 throne. that sweet sixteen. What oh, I see is clear, baby, that you are all through. tijd van het jaar met ZFM. ZFM. I had a dream last night. You were there. You held my hand so tight. I thought I'd just die.